Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een Beïrische oppositiegroepen in Cairo is zonder veel resultaat beëindigd. Er zouden afspraken worden gemaakt om het verzet tegen president Assad meer structuur te geven. Maar Koerdische afgevaardigden vertrokken met ruzie en er werd gevochten. De slotverklaring was weinig meer dan een oproep aan president Assad om te stoppen met het geweld. De kustwacht van Colombia heeft 16 schipbreukelingen gered, onder wie een Nederlander. Ze zaten op een cruiseschip dat lek sloeg op de Caribische Zee, 45 mijl uit de kust van Cartagena. Het schip zonk en de toeristen werden opgepikt door de kustwacht. Voor zover bekend mankeren ze weinig. Behalve de Nederlander waren Australiërs, Duitsers, Amerikanen, Nooren, een Pool en een Panamees aan boord. Tom Cruise is op dit moment de best verdienende acteur ter wereld. Hij staat op nummer 1 in de Forbes Top 100 met een jaarinkomen van een kleine 60 miljoen euro. Cruise verdiende veel geld met deel 4 van Mission Impossible. De vorige nummer 1, Leonardo DiCaprio en komiek Adam Sandler staan op een gedeelde tweede plaats met bijna 30 miljoen. In Londen is een schilderij van Rembrandt geveild voor ruim 10 miljoen euro. Het doek Man met halsstuk en hoed komt uit de collectie van de kunstverzamelaars Pieter en Olga Dreesman. De Engelse voetbalclub Manchester United wil naar de beurs in New York. De club met sterspelers als Wayne Rooney en Ryan Giggs heeft zich ingeschreven voor een beursnotering. De Amerikaanse eigenaar Malcolm Glazer wil zo de torenhoge schulden saneren. Op 31 maart had Manchester United ruim 500 miljoen euro schuld. De beursgang moet 80 miljoen euro opleveren. De club overwoog al langer om naar de beurs te gaan. Vorig jaar schreef Manchester United zich in in Singapore. Daar kreeg de club ook goedkeuring, maar de plannen werden toen niet doorgezet. Het weer eerst bewolkt en vanmiddag zon, maar ook enkele regen- of onweersbuien.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 A coach bag in your hand. I was laying in the coop with my hat turned back. We caught eyes for a moment, and that was that. So I skated off as you strolled off, looking at them legs. Goddamn, they look so sore. I gotta take you from your man, that's my mission. If his love has really got to handle competition, you only knew him five months. Besides, he drink too much and smoke too many, and I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back. I would hold you in my arms and ease your fears. I can't believe it. I ain't had a crush in years. Hey, love. every day. Your man must think it's safe for you to travel that way. And I don't wanna violate your relationship, so I lay back in the cut with a crush that's a trip. Still, he can't stop me from having daydreams, tonguing you down with uh, vanilla ice cream. Kissing on your thighs under moonlight. Searching your body with my tongue, girl, all night. I wonder one day could it be simple dreams could turn into reality. Our love would come down so naturally. We would walk down the aisle of destiny. What your man get his hustle on, got your type scared. Break you off a little chump change to do your hair. That seems to be enough to satisfy your needs, but there's a deeper level if you follow our lead. I touched it gently with my hands. We talked about travel in the distant lands. Escape and all the madness out here in the world. Becoming my wife, no longer my girl. Then you let your dress fall down to the floor. I kissed you softly and you yearned for more. We experience pleasure unparalleled Into an ocean of love we both fell Swimming in the timeless currents of pure bliss Fantasies interchanging with each kiss Undying passion unites our souls Together we swim until the point of no control But it's a fantasy, it won't come true We never never even spoken.